4 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Het kabinet krijgt het moeilijk om de boete voor langstudeerders door de Eerste Kamer te krijgen. De SGP noemt het niet in de haak als ook huidige studenten 3000 euro extra collegegeld moeten betalen als ze meer dan een jaar te lang over hun studie doen. De steun van de SGP is waarschijnlijk nodig in de Eerste Kamer. Staatssecretaris Zelstra wil de boete voor trage studenten komend studiejaar laten ingaan. Volgens de SGP worden huidige studenten door de regeling overvallen... en kunnen ze weinig doen om eraan te ontkomen. De SGP wil een overgangsregeling, maar daar lijkt het kabinet niet voor te voelen. In Haiti heeft de zanger Michel Martelly de presidentsverkiezingen met een overweldigende meerderheid gewonnen. In de tweede ronde tegen de juriste Mirlan Maniga kreeg hij bijna 68 procent van de stemmen. Na de bekendmaking door de kiescommissie barstte een volksfeest los. Machteli, die bekend werd als Sweet Mickey, heeft geen politieke ervaring. Vooral onder jongeren is hij erg populair. Hij heeft gratis onderwijs en andere radicale veranderingen beloofd. Als president wordt hij mede verantwoordelijk voor de besteding van miljarden aan hulpgelden. Op de Baikonur lanceerbasis in Kazachstan is vannacht de Gagarin jubileumvlucht van start gegaan. Een nieuwe Russische Soyuz-ruimtecapsule is met twee Russen en een Amerikaan vertrokken naar het ruimtestation ISS. De capsule heet Yuri Gagarin. Op het omhulsel is het gezicht van de cosmonaut geschilderd. Volgende week is het 50 jaar geleden dat Gagarin vanaf dezelfde lanceerbasis als eerste mens de ruimte inging. Hij maakte in 108 minuten een baan om de aarde. Volgens de Sovjet-propaganda zei hij tijdens zijn vlucht dat hij geen god in de ruimte zag, maar na de ondergang van de Sovjet-Unie bleek dat de woorden verzonnen waren door Sovjetleider Groestov. Dan het weer, overwegend bewolkt en droog bij temperaturen rond een graad of 5. Overdag meer bewolking en in het noorden wat regen. Temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het anker. Ja, eh, dames en heren. En eh, welkom in het eh, derde uur alweer van de Nacht op één. En ik mag bijna gaan zeggen, ik ga het ook zeggen. Goedemorgen, vier uur, want de eerste mensen worden alweer wakker. En die gaan uh, langzamerhand zich opmaken om naar het werk te gaan of andere dingen te doen. We hebben twee spannende uren achter de rug. We hebben gesproken over vergeving en thema's vergeven is een kunst. Naar aanleiding van het boek De Andere Wang van Willem van Leeuwen. En ik wil alle mensen die hebben gebeld even ontzettend bedanken. Want ze hebben soms echt hun hart uitgestort voor de radio. En ja, dat is altijd weer bijzonder als dat eh, gebeurt. Er zijn ook een paar mensen die hebben nog gemaild. En eh, eentje daarvan is eh, een vaste luisteraar. En ik ben nu ook op tijd om het even te vertellen. En zij zegt, vergiffenis is de mooiste gave die ik kan schenken. En ze heeft het zelf ooit geschonken aan een automobilist die, automobilist die onder invloed reed... en waardoor zij verlamd is geraakt. Dat is een heel verhaal in maar één zin. Maar eh, ik wil ook haar bedanken voor, eh, voor het mailtje wat ze heeft gestuurd. Er is ook iemand anders die heeft nog een mailtje gestuurd... en die zegt dat vergevenis eh, ook absoluut het mooiste is... en het belangrijkste is om te doen. En hij zegt, wat is het, Pieter Vechter, hij zegt... dat hij er uren over kan schrijven. Hij is inmiddels naar bed toe gegaan, want hij heeft een stevige griep. Maar ook hem wil ik bedanken voor het mailtje. wij gaan zo naar, het, het, naar de muziek toe. Ja, het derde uur van de Nacht op een. Wij draaien de komende uren lekker muziek om bij wakker te worden...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 Eh, maar wat een fijn nummer is dat toch. Via Conme van Palo Conte. En daarvoor draaiden wij ook nog Mary Mary met Seattle. Een single uit 2008. Niet zo heel erg bekend als Shackles. Eh, die eh, de hitlijsten ooit bestormde. Maar toch ook een hele mooie plaat. En nu komen we weer bij een, een ander monument in de muziek. van Paul Weller. You Do Something To Me. something wonderful. Chase it all away. Mixing my emotions throws me back again.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 to love you. we gonna shake your tambourine. tambourine. tambourine. After midnight, gonna be pictures and we'll shake tambourine. we tambourine. Don't cause suspicion. we give an exhibition. we don't find out what it's all about. Eric Clapton was dat met After Midnight. Een plaat die ooit werd geschreven door J.J. Kill. En ehm, het is inderdaad ook After Midnight. De ochtend is begonnen en uh, iemand uit de Zaanstreek... die ik nog regelmatig volg, die heeft zich inderdaad weer rond de klok van vier gemeld... met zijn opgewekt service. En hij luistert inmiddels waarschijnlijk mee naar de muziek. Mooi, mooi om dat eh, te lezen. Wij gaan verder met ehm, City to City, The Road Ahead. certainty as your guide. My Baby Just Cares For Me. Deze vrouw heeft toch wel veel fantastisch mooie muziek gemaakt. Ze heeft nog een tijdje in Nederland gewoond. En zij is, eh, zij is onlangs overleden, of onlangs, in 2003. Eh, en eh, dat, gebeurde in Frankrijk, in een huis in Frankrijk.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 Als ook een oude vriend met een heldere oogopslag. Met een heldere oogopslag. Ik liep vandaag in de straat daar waar ik lang heb gewoond. Even lekker dat doen, met een verrassende glans. Met een verrassende glans. In het tabakswinkel vroeg de man hoe het met me ging. We leven in een andere tijd, hij zei. Niets gaat zomaar voorbij. Niets gaat zomaar voorbij. Zomaar voorbij. Niets gaat zomaar voorbij. Laat het verleden en roken, als in een mistige droom. Heeft het ooit bestaan, was er niets van waar. Niets van waar. Er is geen antwoord op de vraag er is alleen verwondering als op deze winterdag. Deze winterdag. Deze vreemde dag. Zomaar voorbij. Zomaar voorbij. ABC was dat met The Look of Love. En als we nog niet wakker waren, dan zijn we dat nu. We gaan onderweg naar het eh, Radio 1 Journaal. Of tenminste, nee, naar het nieuws. Het Radio 1 Journaal, dat moeten we nog een uur verwachten. En het volgende uur draaien we eerst nog een half uur lekkere muziek om mee wakker te worden. En daarna hebben wij onze rubriek Focus op de Wereld... waarin wij, waarin wij bellen met hulpverleners elders in de wereld. Tot straks.